Het NOS nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De VVD wil vandaag nog een brief van staatssecretaris Van Rijn... over het zogenoemde plascontract in een verzorgingshuis in Hellevoetsluis. De bewoners zouden maar drie keer per dag naar het toilet mogen. RTV Rijnmond meldde gisteren dat verpleeghuis Grotenhoek... zeker één bewoner hierover schriftelijk afspraken heeft gemaakt. Hij mag om 11, 2 en 6 uur naar de wc. Als hij vaker moet, wordt er volgens een familie moeilijk gedaan... De VVD vindt dat de staatssecretaris direct moet uitzoeken of de berichtgeving van RTV Rijnmond klopt. KLM eist dat de FNV terugkomt naar de onderhandelingstafel. De luchtvaartmaatschappij dreigt met een rechtszaak als de bond dat niet doet. Vakbonden en KLM liggen met elkaar overhoop... omdat op intercontinentale vluchten een bemanningslid is geschrapt. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft de FNV een inspanningsverplichting... om te zoeken naar een oplossing. De bond zou al maanden de boot afhouden. De FNV zegt juist dat er niets te bespreken valt... omdat KLM weigert de bezuinigingsmaatregel van tafel te halen. Morgen houdt de FNV een werkonderbreking... die mogelijk leidt tot overlast voor passagiers. Rusland verlengt de gevechtspauze bij de Syrische stad Aleppo. Tot vrijdagavond voert het Russische leger geen luchtaanvallen uit op de stad... heeft president Poetin bepaald. Hij wil de Amerikanen meer tijd geven om terroristen en gematigde rebellen van elkaar te scheiden. En ook is er zo meer tijd om gewonde burgers te evacueren. Oost-Aleppo is in handen van de rebellen. Rusland en Syrië hebben er de afgelopen weken zwaar gebombardeerd. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over, sommige met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen bij maximaal 11 graden. Het waait flink, vooral aan zee. En tot en met het weekend blijft het dan wisselvallig en wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 music. Welkom terug. ZFM Beachmasters, aflevering 38, jaargang nummer 1. Op deze mooie woensdagavond 2 november. Je hoort nu de Chainsmokers, All We Know. Futuring Pooh Ryan. En we hebben weer twee uur mooie uitzendtijd. En wat gaan we dan allemaal doen? Momenteel ben ik alleen. Mijn sidekick is te laat of hij komt niet meer. Je, je weet het maar nooit bij die jongen. Wij gaan het in ieder geval hebben over eh, ja, heel veel nieuwheid. nieuwigheid. nee, eh, we hebben het over natuurlijk de nieuwste muziek die nu net binnengekomen is. Eh, over kerst gaan we het ook alweer een beetje hebben, denk ik zomaar. Want het wordt alweer donker. de kerstverlichting zijn ze alweer druk aan het ophangen door het hele land heen. En nog veel meer dingen. We hebben natuurlijk om half zeven en om half acht het weer, het verkeer en de flitser staan voor jullie. En in de tussentijd gewoon de lekkerste top 40 hits. de nieuwste muziek, de oudste muziek, van alles en nog wat. Dat maakt allemaal mogelijk bij ZFM Beachmasters. Wij gaan snel verder met Bob Sinclair. Someone Who Needs Me. Je luistert steeds de ZFM Beachmasters.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 023 57 390 393. Of gewoon via Facebook ZFM Beachmasters. Meekijken kan natuurlijk. Hè. Zigo kanaal 40 106.9 of kijk even via de site www.zfm-live.nl Sin tu sigo sin Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, Como te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no. Afala Soler, hoor hier op CFM. Met Sofia. Zomer of winter, altijd weer ZFM. En dan gelijk weer door naar de oude huizen. Meatloaf Paradise. Bij de Dashboard Light hoor je hier op ZFM Beachmasters. boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Paradise bij de Dashboard Light je hier op ZFM Beachmasters. We gaan snel verder met de enige echte Wake Me Up. Before You Go Go hoor je hier op ZFM.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 the 40 you Wake Me Up Before You Go Go. Je luistert steeds naar ZFM Beachmasters. Elke woensdagavond van 6 tot 8 ontvangen. En ik heb alweer een nieuwe klaarstaan. Faiz en Afrojack hebben weer een nieuwe single uitgebracht. En die gaan we nu maar doen gelijk. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En dan hier Vice met Afrojack. En dan een nieuwe van Use You To Have It All. Wat jij even wat je van dit nummer vond. Stuur je even je reactie door via ZFM Beachmasters. gmail.com. in the running wild Masters, used to have it all. The one and only five and the one and only Afterjack. We gaan gewoon gelijk verder met de nieuwe binnenkomen van deze week. En dat is uh, Hartwell, featuring Gene Sun, Thinking About You, hoor hier op ZFM.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 I ain't been thinking about you, been thinking about you, been thinking about. Hardwell featuring Gene Shane. Think about you hoor je op ZFM Beatmaster nieuw binnengekomen. En nu al meer dan bijna een anderhalf miljoen uh, hits. Wat gaat het snel die wel hè? En dan zijn we twee minuten te laat, maar ja, dat is niet zo erg. Hey, het is twee over half uh, zeven, dus dat betekent dat ik het weerbericht voor heb. Het weer van de metergroep voor vandaag en morgen. Vanochtend is het nevelig met lokaal ook mist, of dichte mist. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist, maar voor de rest is het dan vrij mooi weer met zon. Maar in het noorden hebben we meer bewolking. Bij weinig wind wordt het 14 tot 16 graden. Morgen komt er vanuit het noordwesten meer bewolking opzetten. Maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Het wordt 12 tot 14 graden. Woensdag valt er een buitje bij slechts 11 graden. Dit was het weer van metergroep En wij gaan snel door naar de files. Ik noem de files eh, van 5 eh, minuten of langer of eh, door een bijzonder ongeval. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo 6 minuten vertraging tussen IJsselbrug en Deventer-Oost. Op de A2 Amsterdam-Utrecht 7 minuten vertraging tussen Oudekerk en Amstel en Apkoude. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 6 minuten vertraging tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel. Op de A2 Utrecht-Sertogenbos 15 minuten vertraging tussen Beest en Waardenbrug. En dan op de A4 9 minuten vertraging uh, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. En uh, eh, Amsterdam-Delft op de A4 7 eh, minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en de ringvaart Aquaduct. Op de A8 Amsterdam-Zaandam 14 minuten vertraging tussen Koenplein en knooppunt Zaandam. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 7 minuten vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en Velsen. Op de A10 Watergraafsmeer de nieuwe binnenring 11 minuten vertraging tussen Duivendrecht, Amsterdam-Oud-Zuid en Ring Amsterdam. Op de A12 Den Haag-Utrecht 52 minuten vertraging tussen Bodegraven en Woerden. Daar is eh, twee rijstroken afgesproken en uh, je er nou afgaan, ga er even bij hectometerpaal 70 vanaf. Op de A12 Lunette Oude Rijn 13 minuten vertraging tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn Hoofdrijbaan. En dan op de A16 staat er ook nog eentje tussen eh, Breda en eh, Rotterdam. 6 minuten vertraging knooppunt Ridderkerk Zuid en knooppunt Ridderkerk Noord. <clears throat> op de A50 arnhem ost 13 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Maasbrug. En op de A67 Turnhout Venlo's 13 minuten vertraging tussen de Hocht en de Randweg N2. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht 7 minuten vertraging tussen Neerbos en Wijgen. En nog eentje op de A73 Nijmegen-Maasbracht 23 minuten vertraging tussen Venray Noord en de Host Noord. En daar nog wat flitsers eh, staan hier in de buurt. Nou, niet in de buurt eigenlijk. Eh, aan de andere kant van het land staan zou ook bij de A12 7 naar de grens van Duitsland-Arnhem. Merkte met paal 148.8. En op de A16 Breda-Rotterdam bij hectometerpaal 67,9. Rij in de buurt van eh, Meppel, pas dan even op en dan staan ze bij hectometerpaal 117,9 tussen Utrecht en Groningen. Dit was weer in het verkeer. En we gaan snel verder. The one and only Calvin Harris. This is what you came for hier op ZFM Beachmasters. Bezoek nummer stuur ze even door via de Facebook. ZFM Beachmasters. Of je de e-mail gmail.com. Mijn naam is Jonas Parson en dit is Calvin Harris. for lightning strikes every time she moves Digital Farm Animals. Miljonair hier op ZFM Beachmasters. Met nog een kleine 20 minuten te gaan voor het eerste uur waarop zit. En de twee nieuwe binnenkomers die hebben we al gehad. Die lag deze week in handen van Hardwell.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 Rij hier ergens in de buurt van Kennemerland Zet je radio, autoradio aan op 106.9 of gewoon via het internet, hè? Of download de app even, ZFM Zandvoort. Dit is Lost Frequencies, What is Love 2016, hier op ZFM, Beachmasters. I'm afraid that you may not be able to play basketball again. What is love? hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more.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 En dat is dit jaar het thema Rise of the, of the Seal Stalls. En dat is natuurlijk in het Ziggo Dome op uh, aan zaterdag 19 november 2016. De tijden zijn zoals vervolgd van 2100 uur tot 7 uur s morgens. Eh, alle kaarten zijn uitverkocht, dus dat is jammer. Het is natuurlijk de echte hardstyle type. We hebben laatst eh, Exclusive Holland XXL gehad. En om een beetje in het eh, thema te komen van Climax... dan hebben we hier nog een stukje van Exclusive Holland XXL 2016.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 Look at this. Never getting cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Je hoorde hier de Chainsmokers met Closer hier op ZFM uh, eh, Beachmasters. Ik porno. <laughs> Eh, het eerste uur zit er alweer op helaas. Het is niet anders vandaag. Uh, tweede uur natuurlijk zijn we natuurlijk gewoon weer met uh, de gekste en de nieuwste muziek die we kan verbinden. We hebben nog het verkeer, het weer en de files nog een keer. Ik zeg tot straks na het nieuws en daar zijn we er weer met de tweede uur ZFM Beachmasters.